9 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Heeft het leger vanochtend de macht gegrepen? Over het lot van president Mugabe bestaat onduidelijkheid. Op de Staatstv lazen militairen een verklaring voor... waarin werd gezegd dat de 93-jarige Mugabe en zijn familie veilig zijn. De vroege ochtend reden panzervoertuigen de hoofdstad Harare binnen... en er waren explosies te horen. Bij het huis van Mugabe zou geschoten zijn. De regerende partij ZANU-PF twitterde vanochtend dat het geen staatsgreep was... maar dat de familie Mugabe is vastgezet en dat dit nodig was voor de stabiliteit van het land. Vliegtuigbouwer Airbus heeft zijn grootste vliegtuigdeal ooit gesloten. Het Europese bedrijf verkoopt 430 vliegtuigen aan de Amerikaanse investeerder Indigo Partners... voor een bedrag van bijna 50 miljard dollar. De investeerder heeft vliegtuigen besteld bij Airbus die bedoeld zijn voor de korte en middellange afstanden. Verschillende prijsvechters gaan de toestellen gebruiken. De deal betekent een grote verbetering van de concurrentiepositie van Airbus ten opzichte van concurrent Boeing. Nieuwe manieren van betalen, zoals Apple Pay en Android Pay, kunnen ertoe leiden dat de prijzen in de winkels omhoog gaan. Daarvoor waarschuwt Detailhandel Nederland. Nu wordt in de winkel meestal nog betaald met een pinpas. Maar die nieuwe betaalmethoden, met bijvoorbeeld een mobiele telefoon, zijn meestal gekoppeld aan een creditcard. De kosten daarvoor zijn veel hoger en moeten worden doorberekend aan de klanten, zegt de organisatie voor winkeliers. Vandaag wordt hierover gepraat in de Tweede Kamer. Tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten hebben de afgelopen jaren flink meer omzet gemaakt. Dat komt vooral doordat de kosten in de zorg zijn gestegen. Tussen 2005 en 2015 groeide de omzet van zorgpraktijken met 50 blijkt uit CBS-cijfers. Meer omzet betekent niet dat er ook meer winst wordt gemaakt... Over het algemeen daalde het rendement van zorgpraktijken. Het weer, het blijft bevolkt met wat motregen. Van het noordwesten uit wordt het wel steeds vaker droog. Het wordt vandaag een graad of 12. En pas vanaf vrijdag wat vaker ook zon. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog in de Randstad op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht 13 kilometer, vertraging ruim een half uur. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ipenburg en knooppunt Benelux 15 eh, kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog ruim een uur. Op de A20 eh, vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein 8 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. Door een kapotte auto op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Schiedam Noord 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging daar ruim een uur. En na een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Hagenstein een 4 kilometer file.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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM You know, uh, it's taken me a long time, girl, to realize how much you mean to me. I don't want to lose you. Times are hard. spirits are weak. Oh, yeah. Everything seems to be going wrong.